Levi van Eck met het NOS-journaal. De Taliban winnen steeds meer terrein rond belangrijke steden in Afghanistan. Onder meer in Herat, de derde stad van het land, waren hevige gevechten. Vrijdag werd er nog een VN-basis aangevallen. Door de aanvallen besluiten steeds meer mensen, bedrijven en organisaties de stad te verlaten. Het is onduidelijk hoeveel doden en gewonden er bij de gevechten rond Herat zijn gevallen. Sinds westerse NAVO-landen hun troepen terugtrekken uit Afghanistan... is de Taliban-beweging bezig met een opmars in het land. In Brazilië is na zes jaar het Museum van de Portugese Taal heropend. Het gebouw van het populaire museum in São Paulo werd eind 2015 grotendeels verwoest door een brand. Daarbij kwam ook een brandweerman om het leven. Vorig jaar bleek dat de brand werd veroorzaakt door problemen met de verlichting. Bij de opening was onder meer de Portugese premier aanwezig. De Braziliaanse president Bolsonaro was er niet bij. Het Museum van de Portugese Taal was voor de brand... een van de meest bezochte musea van Brazilië. In Suriname zijn vijf verdachten aangehouden... in verband met de wapendiefstal uit het huis van de Surinaamse oud-president Desi Bouterse afgelopen juni. Een van de gearresteerden is een politieagent. Het ging in totaal om 46 wapens, waaronder twee raketwerpers is onduidelijk waarom Bouterse zoveel wapens in zijn huis had liggen. Zanger Jan Rot is ongeneeslijk ziek. Op Facebook schrijft de 63-jarige zanger dat hij uitgezeide kanker heeft... en dat daar niets meer aan te doen is. Rot werd in mei geopereerd aan een tumor in zijn maag en darmen. Daarvan leek hij hersteld te zijn. Rot schrijft verder dat hij blijft optreden tot hij erbij neervalt. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel droog bij 13 graden.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 Où est mon vaisseau père J'aimerais toucher le ciel Tu suis yombé, yombé, yombé, yombé, chérie, tu sais Chérie Coco, fais-moi hum mm J'veux mm. Je veux le bifton, pas de bobo Chérie Coco, veux ma photo Fais-moi hum mm pas de bobo Appelle-moi Cataléa, mea hum ah, mm.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 Vu ma hum hum, pas de bobo. Appelle-moi Kataléa mea hum. Mm, mm. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais. Mm, Appelle-moi Kataléa mea Pour qui tu te prends, joie en toi tout début. Dit is ZFM Zandvoort.